Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Dominique Strauss-Kaan heeft een New Yorkse rechter gevraagd om de civiele zaak over verkrachting tegen hem niet in behandeling te nemen. Hij zegt dat hij als hoofd van het Internationaal Monetair Fonds onschendbaar was. De zaak is aangespannen door het kamermeisje dat Strauss-Kaan beschuldigt van verkrachting. De strafzaak tegen de oud-IMF-topman werd eerder ingetrokken omdat de Amerikaanse justitie twijfelde aan de geloofwaardigheid van de vrouw. Maar ze is een civiele zaak begonnen onder meer om schadevergoeding te eisen. Strauss-Kaan wordt donderdag door de politie in Parijs geconfronteerd met een Franse schrijfster die hem ook beschuldigt van poging tot verkrachting. Na de Europese beurs is ook Wall Street met positieve cijfers gesloten. De Dow Jones-index eindigde 2,5% hoger. De winst van de Europese beurzen was de afgelopen dag gemiddeld 2%. Beleggers reageerden op berichten over nieuwe plannen om de eurocrisis aan te pakken... Er zou gesproken worden over een verviervoudiging van het Europese noodfonds en over het kwijtschelden van een deel van de Griekse schulden. De natie Walter Rauf heeft na de oorlog in Zuid-Amerika als spion gewerkt voor West-Duitsland. Dat blijkt uit documenten die zijn gevonden in het archief van de Duitse inlichtingendienst BND. Rauf was een belangrijke natie. Hij was betrokken bij de bouw van een mobiele gaskamer. Uit de stukken blijkt dat hij na de oorlog in Zuid-Amerika zat, waar hij voor West-Duitsland informatie verzamelde over Fidel Castro. Hij ging daarmee door tot 1963, toen West-Duitsland al een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. In datzelfde jaar stuurde de inlichtingendienst hem zelfs geld voor een advocaat, omdat Chili hem dreigde uit te wijzen naar Duitsland. Walter Rauf stierf in 1984 in Chili.